Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een aantal buitenlandse zaken is vorige week opgepakt op verdenking van spionage. Het OM denkt dat de man van 60 uit Den Haag zeven jaar lang vertrouwelijke informatie heeft verkocht aan een echtpaar in Duitsland. In ruil daarvoor zou hij iedere maand geld hebben gekregen. Het echtpaar zit sinds oktober 2011 vast, omdat het gespioneerd zou hebben voor een Russische inlichtingendienst. Bij het onderzoek naar de twee kwam de Hagenaar in beeld. Hij is een consulair medewerker van het ministerie en wordt verder ook verdacht van witwassen witwaspraktijken en het bezit van vuurwapen. De Spaanse regering bezuinigt dit jaar 27 miljard euro. Het begrotingstekort dat vorig jaar 8,5% was, moet in een jaar worden teruggebracht naar 5,8%. De salarissen van ambtenaren worden bevroren en elk ministerie moet bijna 17% inleveren. Minister Montoro van Financiën kondigde ook belastingverhogingen aan en zei dat de corruptie in Spanje hard bestreden zal worden. Tegen het bezuinigingsbeleid werd gisteren in Spanje massaal betoogd en gestaakt. Bij het Europees Centrum voor Kernonderzoek CERN in Genève is de Italiaanse natuurkundige Ereditato opgestapt. Hij was de leider van het project dat vorig jaar bekend maakte dat deeltjes sneller gingen dan het licht. Eerder deze maand bleek dat er bij het experiment met neutrino's een meetfout is gemaakt. De Italiaan diende zijn ontslag in na kritiek van onderzoekers aan wie hij leiding gaf. Het resultaat van het experiment was vorig jaar wereldnieuws. Het zou bewijs zijn dat de relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 niet klopte. In Geleen is de afgelopen tijd verscheidene keren geschoten op een kerktoren. De politie zegt dat er is gemikt op de wijzerplaat van de klok en het torenkruis van de kerk aan de Leurstraat. De daders gebruikten vermoedelijk een buks of een geweer. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen. Het is een graad of 12. Morgen de hele dag bewolkt met soms regen. En dan wordt het niet warmer dan zo'n 10 graden. De dagen daarna blijft het grijs met af en toe motregen. En de temperatuur verandert nauwelijks. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. Verderop tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken 4. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 5. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Driebergen 4. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 En dat alles net voordat jouw weekend gaat beginnen. Ik hoop dat je een eh, goed weekend tegemoet gaat. Het laatste uurtje help ik je nog even doorheen. Jaargang 22, aflevering 13. Vandaag weer 30 maart 2012. De helft van de lijst vandaag zit bij de stijgers, namelijk 20 stijgers. Maar één blijven. 16 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Bruno Mars, It Will Rain, You The Easy Way Out, Tinny Tempa, STL, Love, Suicide... Dat zijn de drie platen die ruimte hebben gemaakt in de lijst. Cutino, Sandro Silva, Epic en Train Drive-By zijn de snelste stijger met 8 plaatsen. De snelste daler is Michel Tello uit CHP Pego, zakt R9 e daarmee dus de snelste daler. Langs genoteerd Ed Sheeran en Lego House. Alweer 18 weken lang kunnen wij genieten van die plaat. Waarschijnlijk wel de laatste week, want hij zakt van 34 naar 40 deze week dus. 30 maart vinden we ook terug in de geschiedenisboeken de Vietnamoorlog. Een autobom ontploft voor de Amerikaanse ambassade in Saigon. 22 mensen komen om. 1965 was dat. 1972 de eerste druk van het 1000 gulden biljet. 1987 Vincent van Gogh schilderij Zonnebloem wordt verkocht voor 39,85 miljoen dollar.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 Zodat we naar het heden gaan, komen we bij de nummer 13 aan. Nee, de nummer 16. En dat is de zittenblijf van deze week. In de achterweek blijft hij zitten op nummer 16. Een Snow Patrol en In The End.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 En voor was de enige zittenblijver van vandaag op 16 uh, eh, Patrol. En in, die, in hun achtste week blijven zij dus zitten op plek nummer 16. De hele week hebben we ervan kunnen genieten, de Summer Paradise. En nu het weekend komt, eh, wordt het even minder, maar Simple Plan, Kneen maken toch wel weer vrolijk. Simple Plan en Canine in the Summer Paradise in de vijfde week omhoog van 18 naar 12 alweer. Vinden wij deze week Lana Del Rey en Born to Die in de negende week zak zij van 15 naar 20. Van 24 omhoog naar 19 in de derde week Jason Rulo en A Breeding. Russell Kicks, Mama Do The Hum zakt in de tiende week van 11 naar 18. Van 21 naar 17 in de zesde week Birdie, People Help The People. Snow Patrol in die end nu 8 weken in de lijst. Blijft zitten op plek nummer 16. Fun Janel Monois, We Are Young staat 10 weken in de lijst en zakt van 10 naar 15. Wiz Klavia, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wild Free staan 11 weken in de lijst. Vorige week nog 7, deze week terug te vinden op 14. En Chris Brown, Turn Up The Music in zijn 5 weken omhoog van 19 naar 13. Van 18 omhoog naar 12 in de vijfde week Simple Plan Canaan, The Summer Paradise. En Katy Perry, Part of Me, zakt deze week van 6 naar 11. En haar eh, zevende week trouwens alweer in de lijst van Europa. Alicia Reed en Jumpsmokers doet dat beter, want die gaat in de afstreek nog omhoog van 12 naar 10. Alone Again. Don't play the stupid i I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. Madonna, Nicky Minaj en Mia Give Me All Your Loving. Alweer 7 weken in de lijst. Deze week omhoog van 13 eh, nog naar plek nummer 9. Vorige week dus al twee stappen, nu weer vier plekken. Het eh, gaat langzaam steeds verder omhoog. Madonna, Give Me All Your Loving. Vorige week stond zij op 9, nu dus op 8. Eén plekje hoger in de zesde week voor Licky Lee. I Follow Rivers. zes weken geleden kwam de plaat voor het eerst de Euro Breakdown binnen. Toen ergens in de onderste regionen, nu dus al gewoon in de top 10. Omhoog van 9 naar 8, Legally I Follow Rivers. Met die plaat is het alweer half 5 geworden op deze vrijdag. CFM Westkust, weerbericht. De temperatuur vandaag steken bij een 11 eh, graden. En dat is eh, erg weinig van eh, als we afgelopen week zeg maar gewend zijn. Vandaag veel wolkenvelden en zien we dan ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft wel overal droog in de regio, dus dat is wel weer een mooi pluspuntje. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een meest matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 6 graden. Morgen dan overheerst weer de wolking. Slechts af en toe is er een knipoog van de zon, maar blijft vooral overal droog. De wind die waait uit noord tot noordwest en is duidelijk aanwezig. Over land waait die matig tot krachtig, kracht 4 tot 5. Aan zee zelfs eh, vrij krachtig met de windkracht 6 temperatuur stijgt naar waarde tussen de 8 en wellicht nog net ergens de 10 graden. Zondag zijn het weer af en toe de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. Het blijft nog altijd droog en er waait een meest matige noordwestelijke wind. temperatuur stijgt zondag naar een graad of een 9. Heb ik nog een waarschuwing voor je? Ze staan weer te flitsen in de regio. Afgelopen week stonden ze al een paar keer op de zeeweg. Nu staan ze weer op de N201. Haarlem richting Hoofddorp ter hoogte van hectometerpaal 21.9. Dan moet je even uitkijken voor een, lichtblauwe bus, want die zet daar jouw snelheid in den gaten te houden. Het ritme van Zandvoort. ZFM. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. Hit it. Verder met Michel Kimanaka Home Again, staat 9 weken in de lijst. Vorige week 8, deze week 7. I feel home again. home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk So I'll close my eyes look behind Moving on Moving on So I'll close my eyes look smile again. One day I hope to make you smile.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 In de zesde week ging Train namelijk met Drive-By omhoog van 14 naar plek nummer 6. En Beyoncé hoorde je, maar die levert een plek in. Love and Tap staat 10 weken in de lijst en zakt in de tiende week dus voor haar van 4 naar 5.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 in de lijst terug te vinden Dus dat doet hij wel weer goed Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe hoorde je ervoor Die stond acht weken in de lijst, ging omhoog van vijf naar plek vier voor jou nog de nummer 3 en de nummer 2 van vorige week. En ze schrijven allebei een plekje op. Flowrider en Sierra Wild vorige week nog 3, deze week terug te vinden op plek nummer 2. than me. achtste week omhoog van 3 eh, naar 2. Op 10 vinden we deze week eh, Alicia Reed, de Smokers Alone Again. 9 die is er voor Madonna, Nicki Minaj en Mia. Give Me All Your Loving ging vier plaatsen omhoog in deze zevende week. Nicky Lee en I Follow River staat nu 6 weken in de lijst en gaat van 9 omhoog naar 8. Van 8 naar 7 in de negende week gaat Michael Kiwanaka Home Again. Train and de Drive-By is een van de twee snelste stijgers en gaat omhoog van 14 naar 6 in de zesde week. Beyoncé Love and Tap staat uh, eh, 10 weken in de lijst, levert één plek in, zakt van 4 naar 5. En van 5 naar 4 Carly Ray Jepsen Call Me Maybe. Zij staat nu 8 weken in de lijst. Jason Rush, I Won't Give Up stond vorige week nog bovenaan, zakt nu naar 3 in zijn 11e week. I Won't Give Up. En Flowrider zie je de Wild dus in de achtste week omhoog van 3 naar 2. Nog één plaat voor je te gaan. Die stond vorige week nog op 2. Deze week dus bovenaan. In de tiende week is het haar gelukt. Jessie G en Domino. Zij is deze week de beste plaat van Europa. het in kleine stapjes. Vorige week ging ze van 3 naar 2, nu van 2 naar 1. Jessie G en Domino. Dat was hem, de lijst voor deze week. Volgende week is er gewoon weer een hele nieuwe lijst voor je. Kijken wie dan de beste plaat heeft in Europa. Deze week kwamen onder andere binnen de Monsters en Men. En zometeen tussen 5 eh, en 7 heb je ze ook weer de Monsters eh, op de radio. Ik weet niet wat ze allemaal gaan doen. Bomvolle show weer, denk ik. Ja. Er wordt uh, luidruchtig ja geknikt. Ik zeg in ieder geval een heel fijn weekend. Volgende week ben ik weer met een nieuwe lijst. Dan zie ik je gewoon weer vrijdag om 3 uur.